op de top van regeringsleiders in Brussel een aantal zaken zal bespreken, waaronder duurzame hervormingen in Europa en de scheiding van de zaken- en spaaractiviteiten van banken. Eerder op de dag had Rutte die voorstellen tot ergernis van de oppositie nog opzij geschoven, omdat hij zei dat hij geen tijd heeft om die voorstellen in Brussel te bespreken. Maar na een schorsing stemde Rutte toch in met de moties. Het kabinet is voor het EU-beleid afhankelijk van de oppositie, omdat de PVV tegen uitbreiding van het Europese noodfonds is. In de Italiaanse plaats Pompeji is een deel van de antieke stadsmuren ingestort. Volgens de curator van het dorp, dat in de Romeinse tijd onder vulkaanas werd bedolven, is er verder geen schade aangericht. De antieke muur begaf het na storm en zware regenval. Vorig jaar stortte al een gladiatorenschool en een andere muur in Pompeji in. Dat leidde tot veel ophef over het gebrekkige onderhoud aan de Romeinse overblijfselen. De Italiaanse minister van Cultuur heeft beloofd met een plan te komen om de opgravingen in Pompeji te redden. Het Turkse leger heeft de laatste twee dagen 49 Koerdische strijders gedood. Dat staat in een verklaring op de website van het leger. De Koerden zouden zijn gedood in het zuidoosten van Turkije. Het leger begon afgelopen woensdag een groot offensief waarbij 10.000 militairen zijn betrokken. Het offensief is een reactie op aanslagen waarbij 24 Turkse militairen werden gedood. In de Eredivisie heeft VVV de thuiswedstrijd tegen RKC met 4-1 gewonnen. Het is de eerste overwinning van de club uit Venlo van dit seizoen. RKC verloor voor de derde keer op rij. Drie andere wedstrijden in de eredivisie zijn nog aan de gang. Dan het weer vanavond en vannacht helder en minima rond 3 graden. Met in het binnenland kans op vorst aan de grond. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan 11 graden in het noordoosten en 14 in het zuidwesten.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 Can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't catch me, boy. Don't catch me, boy. Cause I rap with the best of show. 305 to the death for me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down like New York City. in the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women are bomb, and in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like Miami's heat. You got it down like New York. looking for visas, I ain't talking credit cards if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In LA, tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua.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 Premier Rutte komt tegemoet aan een aantal eisen van de oppositie over de Nederlandse inzet tijdens de EU-top over de eurocrisis. De premier heeft tijdens het Kamerdebat vandaag beloofd dat hij morgen op de top van regeringsleiders in Brussel een aantal zaken zal bespreken. Waaronder duurzame hervormingen in Europa en de scheiding van de zaken- en spaaractiviteiten.